5 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Twaalf Italiaanse politici halen in een open brief uit naar Nederland... dat zich volgens hen niet solidair opstelt in de coronacrisis. De brief staat in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine. Nederland en enkele andere EU-landen willen geen extra geld vrijmaken... uit het Europees Noodfonds voor landen die hard worden geraakt door de coronacrisis, zoals Italië. De Italiaanse politici roepen Duitsland op zich niet bij die groep aan te sluiten. Onder de ondertekenaars van de brief zijn de gouverneur van Lombardije... en de burgemeesters van Bergamo en Milaan. De GGD verwacht niet dat het kabinet strengere maatregelen zal aankondigen... vanwege de coronacrisis. Volgens GGD-directeur De Gouw is er weinig verschil tussen de nu geldende maatregelen en een lockdown. Vanavond geeft premier Rutte met minister De Jonge een persconferentie... waarin in ieder geval een verlenging van de maatregelen wordt aangekondigd. Die gelden nu tot 6 april. In China is het aantal geregistreerde coronagevallen... voor het eerst in vier dagen weer wat gestegen. Bij 48 mensen werd het virus vastgesteld. Volgens de Chinese gezondheidsautoriteiten gaat het bij alle nieuwe besmettingen... om mensen uit het buitenland die het virus hebben meegenomen naar het land. Uit voorzorg is daarom het internationale vliegverkeer aan banden gelegd. In de Verenigde Staten kunnen een miljoen levens gered worden... als iedereen zich maar aan de coronamaatregelen houdt. Dat zei president Trump tijdens een persconferentie in de tuin van het Witte Huis. Volgens Trump zijn de komende 30 dagen cruciaal... als het gaat om het indammen van de corona-uitbraak in de VS. KLM wil de temperatuur van passagiers gaan meten, meldt NRC. De maatregel is bedoeld om de veiligheid van KLM-werknemers te vergroten. Het personeel is bang besmet te raken met corona... Het zou vooral gelden voor vluchten van en naar New York...